Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft gisteren opnieuw twee mensen opgepakt... voor de kunstroof in het Drents in Assen. Het gaat om mannen van 18 en 20 uit Herugowaard. Er waren eerder ook al invallen en aanhoudingen. Deze inwoner van Herugowaard zei toen dat hij hoopt dat de buit van de roof... ergens bij hem in de buurt verborgen ligt. Ja, dat zou mooi zijn als ze dat hebben eh, meegenomen. Maar eh, we weten het eigenlijk niet wat ze hebben gedaan. Je weet nooit eh, waarvoor de politie hun heeft meegenomen. Of ze erbij betrokken zijn of niet. Of met de diefstal van de auto of zo. Dus ja, het is spannend om te weten wat, ze, wat uit die onderzoek voortkomt. De buit van de kraak is nog altijd niet teruggevonden. Het gaat om drie antieke armbanden van goud en een gouden helm die begin dit jaar werden meegenomen. Voor de roof zijn nu zeven verdachten opgepakt van wie er zes vastzitten. Elektrische stepjes, stints en segways mogen binnenkort alleen nog maar de weg op als ze een kenteken hebben. De kentekenplicht voor licht elektrische voertuigen zonder trappers gaat deze zomer al in voor nieuwe voertuigen. De rest moet binnen een jaar gekeurd zijn. Het aanvragen van zo'n kenteken kost 18 euro. leerlingen op middelbare scholen worden gepest met nepnudes. Die zijn gemaakt met AI. Journalisten van Pointer vroegen het op 60 middelbare scholen. Een kwart daarvan zegt dat pesten met AI-naaktfoto's wel eens is gebeurd. 10% zegt dat het vaker dan vijf keer per jaar gebeurt. En zes jonge priesters in opleiding zijn vanmorgen vroeg vertrokken richting Vaticaanstad. Dat waren ze al van plan, maar nu paus Franciscus is overleden... wordt hun bedevaart wel heel bijzonder. Ik denk dat het, dat het een combinatie is van, van, van verdriet en, en vreugde. Ehm, verdriet natuurlijk omdat we, ja, we hem kwijt zijn hier. Maar ook vreugde omdat het toch een, eh, ja, gewoon fantastische paus is geweest, denk ik. En, eh, en ook dat hij nu kan rusten. De jonge priesters willen zaterdag bij de uitvaart van de paus zijn. Dat gaat vast lukken, want ja... Alle wegen leiden naar Rome, dus in die zin moet het niet zo ingewikkeld zijn om er te komen. Maar ik heb toch maar de routeplanner wel, eh, wel ingesteld. Vandaag en morgen kunnen katholieken nog afscheid nemen van de paus. Het weer nog een grijze dag met van tijd tot tijd buien. Vooral in het oosten valt veel regen.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 No more children. Girl, I like your style. Just the way how you dress, nothing is revealing. I love your Your beautiful smile makes you so Girl, me wild. a memorable evening. Girl, I can't hide my so revealing. My heart is up for stealing.